Ringeling, ringeling, Het is daarom dat ik zing. Ja, wanneer wij stappen gaan, dan nemen wij ons belletje mee. Want wij jij een lekker ding En als ik twee keer drink ben jij een super lekker En als ik drie keer bel met mijn fietsbel bel Ben jij de mooiste van het stel kringelingeling, kringelingeling Ik vind jou zo lekker ding Kringelingeling, kringelingeling